Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Drie advocaten hebben aangifte gedaan van schending van het ambtsgeheim... door het Openbaar Ministerie of door de Nationale Politie. Het Parool schreef woensdag een artikel over de verklaringen van de kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces. De advocaten van drie verdachten in het onderzoek, naar de groep rond Ridouan T. en Said R., wijzen erop dat die getuigenissen niet openbaar zijn. Bovendien hebben de advocaten die verklaringen ook niet. Ze gaan er daarom vanuit dat er door het OM of de recherche is gelekt. Soudaan heeft de Arabische nieuwszender Al Jazeera verboden. Het kantoor van de zender in Khartoum is gesloten. Verder heeft de legerleiding aangekondigd dat er actie wordt ondernomen tegen de demonstranten die al weken sit-ins houden voor het hoofdkwartier van het leger. Dictator Bashir werd in april afgezet door het leger. Tijdens een overgangsperiode zou een speciale raad regeren... maar daar willen de militairen ook een meerderheid in. En ook wil het leger bepalen wie de nieuwe president wordt. De demonstranten willen juist een burgerregering. Op Marken in Noord-Holland zijn twee monumentale houten woningen onbewoonbaar verklaard na een grote brand. Een derde woning heeft rookschade. De enige weg naar het Schiereiland was een tijdje afgesloten voor verkeer... zodat hulpdiensten de ruimte hadden. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft een man uit Leersom opgepakt... die ervan wordt verdacht dat hij zeker drie mensen op een elektrische fiets heeft aangereden. De man van 29 zou dat hebben gedaan op een racefiets... en hij ging er vervolgens steeds vandoor. Bij een van de aanrijdingen brak een man zijn sleutelbeen. Het motief van de man op de racefiets is onduidelijk. Het weer, het blijft droog. Vannacht koelt het af tot omstreeks 12 graden. Morgen blijft het ook droog, dan is het vrij zonnig.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 Dit is de top 20 met Jesse Sprikkelman. Zo is het alweer zo laat. Goeiedag zeg, welkom bij een nieuwe editie van de Top 20. Mijn naam is Jesse Sprikkelman en het komende uur mag ik ze weer voor je op een rij zetten. Wat zijn de 20 beste hits van dit moment? Op die vragen ga je antwoord krijgen. En wat wordt de absolute nummer 1? Nou, ik ga je vertellen, dat ga je binnen nu en een uurtje weten. De top 20 die wordt samengesteld door middel van downloads. Eh, denk aan iTunes en dergelijke. door middel van streams, Spotify en al die streamingsdiensten. Maar ook jouw mening is welkom. En die kun je laten weten via top 20nl Kun je een berichtje sturen naar de studio. En dan eh, nou ja, nemen we jouw mening mee in het maken van deze lijst. En dan, eh, ja, de, hele lijst wordt eigenlijk dus een klein beetje door jou samengesteld. En dat is het mooie aan de top 20. Zullen even kijken wat vorige week in de top 3 stond. Deze stond op 3. En Avicii en SOS die bemachtigen een mooie eerste plek. Um, we trappen hem deze week af met Lil Dicky en Earth op nummer 20. 20. What up world? It's your boy. Just one of the guys down here. Well, I could be more specific. Uh, I'm a human. And uh, I uh, just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say... badges, some rhinos, horny as heck. I'm just a giraffe, what's with this neck? Yeah. Hippity hop, I'm a kangaroo. Up all day, up and down with you. I'm an elephant, I got junk in my trunk. What the fuck am I? all the time, so what it's is. I hope it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful. And it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish. But these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution. We under attack on ourselves. Like, let's all just chill. Respect what we built. Like, look at the internet. It's cracking as hell. Fellas, don't you let it come on you have sex. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we got is land for. What we gotta stand for. tierra. Woman, I beat you. Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth. Have you ever been to Earth? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we good? you know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together. hele bak aan de goede artiesten doen mee in dit nummer. En het is eh, weggeschreven op de naam van Lil Dicky en Earth. Vorige week op nummer 12 in de lijst. Deze week iets gezakt op nummer 20. Goeiedag, dit is de top 20. De meest actuele hitlijst van Nederland. En ook van België, want daar wordt hij ook uitgezonden. En we gaan even kijken wat er nog meer in de lijst staat. Op nummer 19 staat deze bijvoorbeeld. wat een mooi nummer is dat. Ik hoop dat we binnenkort eventjes weer helemaal kunnen draaien. Komt vast goed als jullie erop stemmen via top 20nl Alvarez Soler Loca, ietsje gezakt ik weer. Vorige week op 16, deze week op nummer 19. En nieuw binnengekomen in de lijst is deze. Zomaar was ja, open up Ja, ik vind hem echt heel erg leuk en eh, heel veel mensen vinden hem leuk. Hij is op dit moment nummer 1 in Engeland. Ik was daar eh, een weekendje weg afgelopen weekend en toen hoorde ik hem ook voorbij komen op de radio. Ik denk, dat is een leuk nummer. En toevallig kwam hij hier ook nieuw binnen in de lijst. Nieuw binnengekomen op nummer 18. Het nummer dat heet Vossi Bab en het is van Stormzy, oftewel Michael Ebenezer Quadjo Omi Amura Jr.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 Panic at the Disco en Hey Look My Made It. Tom die zegt, fantastische band, fantastische plaat. En Julian die zegt, ik vind het zo top. Ik hoop dat het lang in de top 20 blijft. En daarvoor ook een plaat die bij jullie, bij de luisteraars heel erg populair is. Louis Fancy, Nicky Jam en Datela Fuelta. Ik krijg nog een leuk berichtje van Amber over. Die zegt, ja, het begin van het nummer, eh, dat is zo mooi. Dat, eh, ja, dat, dat maakt echt het, de plaat heel erg goed. En dat is ook absoluut waar. Eh, deze week op nummer 17, Datela Fuelta kwam vorige week nieuw binnen. Eh, op nummer 19. gaat Langzaam een beetje aan het eh, zakken. Goed, deze week op nummer 15 in de lijst. Oh, Stabiel blijven staan. Robert Skills en Speechless. En op 14... Song, that's not about you. Ietsje gezakt van 10 naar 14. We gaan verder met het ongeluksgetal. Nummer 13 die is voor Durbert Kennedy en Power Over Me. Het is de debuutsingle van de Ierse zanger.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 Hey, what's up guys? I'm Justin Bieber. This is Cheryl. Thank you very much. Hey, it's David Guetta. Yes! gehoord van uh, Dat is eh, redelijk een eh, hype op YouTube. Jongeren die luisteren het heel veel, jongeren die maken het heel veel. En ook ouderen die beginnen het steeds meer te leren kennen. En ik moet je zeggen, het is best rustgevend. Asimer is dat je verluistert. En Billie Eilish gebruikt dat in haar liedjes. Waarom, dat zal ik je zo meteen uitleggen. Ik zal eerst even laten horen wat Asimer is. Ik heb er een videootje bij gepakt op YouTube. Goed even de schuif van mijn computer open. dit is, ja, Asimir dat doe je niet per se door te praten. Maar je kan het ook met producten doen. En dat doe je door iets te doen met je microfoon. Luister maar even. Ik zie dan hier een jongen die eh, een plop kap wat je op je microfoon doet... over zijn microfoon heen wrijft. Even het verder spoelen. En het, is ook nog, het kan ook pratend. Zo. En dat is dus ASMR en Willy Eilish. Die gebruikt het op een hele mooie manier in haar liedjes. En daarom is het ook zo fantastisch goed deze week op eh, nummer 12 in de top 20. hey, weet je wat jammer is? Dat er ook liedjes verdwijnen uit een lijst. Eh, deze week hebben we twee nieuwe binnenkomers. Eentje, die heb je al gehoord. Die stond op... Eh, kwam die ook weer binnen? Oh ja, op nummer uh, 18 was die Bab van de Stormzy. Nummer 1 op dit moment in Engeland. En zometeen gaan we nog een andere nieuwe nummer 1 horen. Maar, of een nieuwe nummer 1, dat is niet waar. Sorry. En dan gaan we een nieuwe, <laughs> nieuwe binnenkomer horen. Maar welke zijn dan verdwenen uit de lijst? Nou, onder onder deze. Zo zit er normaal niet. Dancing with a Stranger, vorige week op 18 verdwenen uit de lijst, net als Danny Vera aan Rollercoaster. Ja, platen verdwijnen en platen gaan en dat is jammer. Maar het is ook wel weer mooi aan zo'n hitlijst als dit. Dit is de top 20 waar je naar luistert. Mijn naam is Jesse Sprekelman. En we zetten alle 20 hits voor je op een rij. Slecht dat je niet zo vaak meer Amsterdam en Maan. Deze week op 18 de top 20 met Hij is van mij. En daarvoor hoor je op nummer 9, ook van Nederlandse bodem, Suzanne Vreek. En als het avond is. Ja, het was een mysterieuze hint. Wat ging er gebeuren? Ja, Ed Sheeran en ehm, Justin Bieber. Die hadden allebei een foto van een greenscreen geplaatst met de mysterieuze beschrijving 10. Nee, 10 stond er. En nu weten we dat het stond voor 10 mei, de dag waarop de single I Don't Care uitkwam. Het is niet eh, voor het eerst dat de twee samenwerken. Vier jaar geleden schreven Ed en eh, Justin Love Yourself. En dat werd ook een fantastisch grote hit. En nu hebben ze dus weer samengewerkt. En hij komt ook direct nieuw binnen in de top 20. Ik heb het over dus Ed Sheeran en Justin Bieber. I Don't Care, nieuw op nummer 7.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 Want jij kan jouw vinger in de pap hebben bij deze lijst. Het enige wat je moet doen is eventjes jouw favoriete plaat doorsturen. Zo krijg ik een berichtje van Shada binnen. Shadia, Shaida, sorry moet ik het goed zeggen. Die zegt ja wat is dit een fantastisch nummer. Wat fantastische artiesten ook dat ze samenwerken. Dat is heel erg tof. En wie zich daar ook bij aansluit is Katie. Katie die zegt, ik ben fan van Justin Bieber en ik ben fan van Ed Sheeran. Jesse, kun je je voorstellen hoe blij ik was toen deze uitkwam? Ja, nee, dat kan ik me inderdaad wel, eh, wel voorstellen. Het zijn niet alleen maar vrouwen die reageren. Nee, zeker niet. Raya die reageert ook. Raya is een man, weet ik toevallig, eh, van social media. Die zegt, wow, wat een topplaat is dit zegt. Het is echt heel erg mooi. Nou krijg ik nog wel iets van de kritische reactie van Jonathan. Die zegt, ik vind het allemaal wel een beetje lijken op het hele oeuvre van die twee. Het is een combinatie van. En dat had ik dus ook. Het lijkt allemaal wel een beetje op wat die twee al gemaakt hebben. Maar goed, dat maakt er niet zo heel veel uit. En Arjan die zegt, dit wordt een nieuwe nummer 1 hit. Ik kan het je nou alvast vertellen. Nou, ik hoop het. Hij is ook wel heel erg goed. Dus nieuw in de lijst deze week. Onder andere Justin Bieber en Ed Sheeran en I Don't Care. Zometeen nummer 4. Die is voor Daddy Yankee.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 Don't call me. als de nummer 2. En deze week is het de nummer 4. Twee plekken gezakt. Daddy Yankee en Sanal en Kalma. En daarvoor die Mabel en Don't Call Me Up. Die stond vorige week dan op 4. En is iets naar boven geschoven. Naar, eh, naar beneden geschoven moet ik zeggen. Naar plekje 5. Ja, ligt er net aan hoe je het wil zien. Hè? Naar boven of naar eh, beneden. Dit is de top 20. Laat je mening weten. Wat is jouw favoriete plaat? De top20.nl. Dan kunnen we het meenemen in de lijst van volgende week. En ja, wat wordt zometeen de nummer 1? We weten het over twee platen. Dit is nummer 3 van deze week. Billy Ray Cyrus and Little Six, Ultra Alton Rose.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 You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in boobies. Cowboy hat from Gucci. Wrangler on my booty.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 Hey, what up? This is your boy Flo Rida. This is Jesse J. Hi, hi, highway Jealous. Let's go! Twee. Some sad news from the music world. EDM star Avicii has died. Het laatste werk van Avicii in Jesse. Hey, I'm Avicii.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 En bij jou thuis ook waarschijnlijk. Aan de andere kant van de radio, want wat is deze week de nummer 1? Welke plaat ga je heel veel op de radio horen? En wat is jouw favoriet? Dit is de Top 20 en er kan er maar één de beste zijn. Dat is hier zo. Dat zijn de regels van Hitlikes. Dat is de regel van de Top 20. Maar dat is ook de regel van, nou ja, verschillende muziekspelletjes... waaraan goede artiesten meedoen. The Voice of Holland, Idols, wat heb je nog meer? Oh ja, het Eurovisie Songfestival. Want wij zijn de nummer 1 geworden. En daarom is natuurlijk ook Dunker Lammers en Arcade de nummer 1 van de top 20 deze week. Nederland heeft het Songfestival gewonnen. Burns staat in de top 20.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 Daarvoor hoorde je dus op nummer 2 Avicii, SOS, voormalig nummer 1 hit. En Lil Nas X en Old Town Road. Eh, samen met Billy staat nog steeds op nummer 3. Dit was de top 20 weer voor deze week. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip@detop20.nl. We kijken in onze glazen bol en denken dat Lil Kleiner nog wel eens in de lijst kan gaan komen met zijn nieuwe plaat. Het geluid, hij is catchy en hij is best wel lekker. Dit was de top 20 dus voor deze week. We eindigen met de tip voor de top 20. Ciao. Hey, hey, hey, hey, al die mannen die zijn aan, ik zet ze uit. Hey, en ik ben niet op liefde, maar op buit. Hey, ik heb alle soorten merk op mijn huid. Op mijn body, zet hem aan, doe het harder. Jack Rek is het geluid. Al je mannen die zijn aan, ik zet ze uit. Hey, hey, en liefde, maar op buit. Ey, ey, ik heb alle soorten merk op mijn huid. Ey, ey, zet hem aan. Harder checks, rek is het geluid. Ik ben geen chef-kok, maar je weet dat ik het flip. Jackie pakt zijn laptop en maakt weer een nieuwe.